Freddy van met het NOS-journaal. De man die in de Amerikaanse staat Michigan zaterdag op drie plekken zes mensen doodschoot... was een Uber-taxichauffeur in functie. Dat heeft de politie gezegd tegen de plaatselijke nieuwszender. De politie onderzoekt een Facebookbericht waarin een vrouw schrijft dat de schutter, Jason Dalton... zich al voor de eerste schietpartij vreemd gedroeg. De politie werd gewaarschuwd, maar leek volgens de vrouw niet geïnteresseerd. De man schoot vandaag verschillende mensen op verschillende plekken neer. Uber zegt dat toen de man werd aangenomen zijn achtergrond is gecontroleerd en dat er geen bijzonderheden zijn opgevallen. Voor zover bekend had Dalton geen strafblad of psychische klachten. De man is aangehouden. Het noorden van Marokko kampt met wateroverlast na zware regenval. Heel Marokko had juist de laatste tijd te maken met grote droogte. Een paar dagen geleden sloeg het weer om. In het noorden ging het regenen. Onder meer in de provincie Tetuan is inmiddels zoveel regen gevallen dat er overstromingen zijn ontstaan. In de gelijknamige provinciehoofdstad leidde dat tot schade. Kelders liepen onder en geparkeerde auto's werden door het water meegesleurd. Ook in andere delen van Marokko is de droogte voorbij. In de bergen valt inmiddels sneeuw. De droogte van deze winter heeft veel schade aangericht aan de Marokkaanse landbouw. De aanslagen in Homs en Damascus van vandaag zijn opgeëist door de terreurbeweging IS. In Damascus vielen zeker 50 doden door twee autobommen en twee zelfmoordterroristen. En in Homs vielen eerder vandaag bij een bomaanslag ook bijna 50 doden. Bij de aanslagen vielen honderden gewonden. Het weer,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 terug bij Peaceful Radio Show 1152, het nieuwe hierop. muziekprogramma hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks en de eerste is ook een nieuwe, de Thunflower Waltz van Anne Trenning. Piano, muziek, solo piano, dus voor de liefhebbers, ga er lekker voor zitten en ontspan je. En ja, voor degenen die in slaap vallen tijdens dit programma, en het schijnt nogal eens te gebeuren, wel rusten. othunyelwa hamba nontsokolo wobheba unguwami nontsokolo wa wangishiya ngedwa wangishiya ngedwa ngedwa zwi hamba nonzobolo ba ba ba ba ba hamba bulu bilo bilo bi oli tide bide bide pa ekapa sotunyela hamba nonzobolo ba ba ba ba ba hamba bide bide bide bi oli tide tide tide pa ekapa sothunyelwa hamba nonzokolo nonzokolo hamba hamba nonzokolo koli sekuya iwe kapa kapa sothunyelwa hamba nonzokolo nonzokolo hamba hamba nonzokolo koli sekuya iwe kapa kapa sothunyelwa Hamba, bire bire bire bi bire bire bire pa sothunyelwa hamba nonzobolo zumba zumba zumba hamba nonzobolo zumba zumba zumba zumba hamba nonzobolo zumba zumba zumba zumba hamba